Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Apple stores blijven een paar dagen dicht. Gisteravond gijzelde een man een klant in de winkel in Amsterdam. Hij hield hem urenlang onder schot en eiste 200 miljoen euro aan crypto. Na zo'n vijf uur wist de klant weg te rennen. Hij is nu veilig. De gijzelnemer ging achter hem aan en werd toen aangereden door de politie. Hij ligt in het ziekenhuis. De winkelmedewerkers kunnen vandaag even bijkomen. Dat zegt verslaggever Onno Beukers ja, de deur die, eh, die gaat niet open, de deur is dicht. Er hangen ook geen briefjes. Ehm, wat je, dat eh, in Den Haag en Haarlem de winkels ook niet open gaan, dat staat eh, in hun Apple-app. Kun je dat zelf wel lezen, net als hier ook in Amsterdam. Het bedrijf heeft kort gereageerd. Ze zeggen dat ze dankbaar en opgelucht zijn dat hun medewerkers en klanten veilig zijn... na deze angstaanjagende ervaring. Het gaat nog steeds niet goed in slachthuizen. Volgens RTL Nieuws worden varkens soms verdronken in gloeiend heet water. De dieren moeten eigenlijk al dood zijn voordat ze in dat bad terechtkomen. Maar dat gebeurt dus lang niet altijd. Bleek vier jaar geleden ook al, maar er is dus nog maar weinig veranderd. En een flinke promotie voor collega's van Lieke Martens en Vivianne Miedema. De voetbalvrouwen van Amerika kregen vanaf nu net zoveel betaald voor hun interlands als de mannen. Het was een stuk minder en dat is discriminatie, vonden de speelsters. Ze stapten naar de rechter en hebben nu gelijk gekregen. It's it's a really amazing day. Um, I think we're going to look back on this day and say this is the moment that, you know, U.S. soccer changed um, for the better. We can move forward in making soccer the best, uh, the best sport that we possibly can in this country. Ze is trots dat de sport voor toekomstige generaties een stuk eerlijker is dan dat hij voor haar was, zegt ze. En een prima dagje vandaag qua weer. Droog en best veel zon bij een graad of 10. Geniet er ook maar van. Morgen en overmorgen zijn de buien weer terug. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Hey, can't believe my eyes, so many women without a flaw. Hey, and I ain't gon' give it up, steady trying to pick it up like a car. Hey, I'm going to hit it, I'm going to leaving that latch onto it until tomorrow.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 Pedal, nah, girl, I'd rather go find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all be so, girl, you just capture my soul. I'ma gain all be so, make me wanna just take you home.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 One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. llamada de mamá tierra Una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su pedido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving. All the people moving. Moving just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, moving, we moviéndose. And the world, but we come, but we come, whatever it what you want.